Dat heeft de NOS berekend op basis van rechtbankcijfers. Tot nu toe was 2005 het jaar met de meeste faillissementen. De klappen vielen vooral in de bouw, de autohandel, de detailhandel en de industrie. De uitkeringsorganisatie UWV e zegt dat dit jaar veel kleine en middelgrote bedrijven failliet zijn gegaan. De sneeuwval en de ijzel hebben gisteravond van vannacht niet geleid tot grote verkeersproblemen. In het noorden en delen van het midden van het land is veel sneeuw gevallen, maar de overlast valt mee. Op veel snelwegen is gestrooid en waar niet is gestrooid passen automobilisten hun snelheid aan. Meldingen van grote glijpartijen of botsingen zijn er niet. Rover wil dat de spoorwegen klanten compenseert voor de sneeuwellende. De spoorwegen gaven vorige week een paar dagen een negatief reisadvies... en vinden dat ze daarom geen vergoeding hoeven te betalen. Rover vindt dat reizigers toch een teruggaveformulier in moeten vullen. En Rover stapt ook naar een geschillencommissie met een klacht over het negatieve reisadvies. President Obama vindt dat zijn veiligheidsdiensten rond kerstmis hebben gefaald. Door een gebrekkige controle kon een Nigeriaanse terrorist ongehinderd aan boord komen van een toestel van Northwest Delta. Terwijl bekend was dat hij er radicale denkbeelden op nahield, zei Obama over de mislukte aanslag bij Detroit. Hij noemde de gang van zaken onaanvaardbaar. Een Braziliaanse peuter die 32 naalden in zijn lichaam had... is na drie operaties buiten levensgevaar. De stiefvader van het jongetje had de naalden in het kind gestoken... om door middel van zwarte magie wraak te nemen op zijn ex-vrouw. Braziliaanse artsen hebben de naalden bij alle vitale organen weggehaald. De laatste tien kunnen voorlopig blijven zitten... omdat ze minder gevaar opleveren. De stiefvader en zijn vriendin zijn opgepakt. Het weer. In een groot deel van het land regent het af en toe. Ten noorden van de lijn Emmen-Alkmaar valt sneeuw en natte sneeuw. Deze lijn schuift langzaam naar het noorden.